met het NOS Journaal. Duitsland krijgt zoals verwacht voorlopig geen maximumsnelheid op de autobaan. De Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, heeft het voorstel voor een limiet van 130 km per uur met een ruime meerderheid verworpen. In de Duitse politiek wordt al jaren gedebatteerd over een maximumsnelheid op de snelwegen. Het is een gevoelig onderwerp omdat het plankgasgeven op de snelweg door velen wordt ervaren als een onderdeel van de Duitse ziel en een vrijheid die ze niet willen opgeven. De minister van Verkeer zei onlangs nog dat een maximumsnelheid indruist tegen elk mensenverstand. Het besluit van het kabinet om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen... maar naar Nieuw-Millingen bij Apeldoorn verdient geen schoonheidsprijs. Dat zegt de Gelderse commissaris van de Koning Berends. Hij heeft er een dubbel gevoel bij, zegt hij... omdat hij ook blij is met de komst van de mariniers naar zijn provincie. Zeeland zegt dat het kabinet beloftes breekt en eist compensatie. Schiphol-directeur Dick Benschop wil dat het kabinet nu eindelijk besluit... of de luchthaven wel of niet mag uitbreiden. Iedereen wordt gek van de onzekerheid, al dus de Benschop. De luchthaven wil het aantal vluchten laten groeien met 40.000... tot een totaal aantal van 540.000 per jaar. Staatsbosbeheer heeft 13 koninkpaarden uit Lauwersoog laten slachten. Het gaat om hengsten die recreanten in het gebied lastig vielen. De koninkpaarden in Lauwersoog maken deel uit van een grotere kudde... die een jaar geleden moest verdwijnen uit het Oostvaardersveld... bij de Oostvaardersplassen in Flevoland. Vermoedelijk, eh, volgens de boswachter zijn de paarden vermoedelijk gevoerd... en daardoor opdringerig. Waarschijnlijk worden 28 merries uit dezelfde kudde ook nog geslacht. Het weer vanuit het westen wordt het vrijwel overal droog... en de zon breekt vaker door.